Lot Lewin met het NOS Journaal. Voor de tweede keer in korte tijd is een beveiliger van Geert Wilders in opspraak geraakt. De agent uit Den Haag die gisteren is opgepakt voor het lekken van informatie... had eerder dit jaar gewerkt in het beveiligingsteam van de PVV-leider. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In februari bleek al dat een andere agent die meewerkte aan de beveiliging van Wilders informatie had gelekt. Een man uit Schijndel moet vier jaar de cel in voor een verkrachting van 22 jaar geleden. Een vrouw uit Den Bosch werd toen in haar woonplaats verkracht. Ook al waren er wel DNA-sporen gevonden, de dader werd niet gepakt. De man van 40 liep eind vorig jaar toch tegen de lamp toen hij zijn DNA moest afstaan in een andere zaak. Toen bleek dat het overeenkwam met de sporen van de oude verkrachtingszaak. In de Amerikaanse staat Virginia is een republikeins congreslid neergeschoten. Dat melden Amerikaanse media. Zijn toestand is stabiel. De schietpartij was tijdens de training van een honkbalteam van de Republikeinse partij. Ook vier anderen raakten gewond, onder wie twee agenten. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De schutter is opgepakt, over zijn achtergrond is ook niets bekend. De ouders van de jongen die is aangehouden in verband met de dood van Savannah van 14 hebben aangifte gedaan van smaad. Iemand plaatste afgelopen weekend een foto van hun zoon op Facebook met de vermelding dat hij de moordenaar van Savannah is. De foto werd snel daarna verwijderd, toch gaan de ouders wel aangifte doen. In de Franse streek Auvergne wordt opnieuw noodweer verwacht. Gisteren werd het gebied ook al getroffen door extreme regenbuien en zwaar onweer. Dorpen in het departement Haute-Loire liepen onder water. 150 mensen moesten worden geëvacueerd. Het weer dan nog, vanmiddag volop zon met 20 tot 25 graden. Morgen nog warmer met maxima van 29 graden.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 De A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 kilometer. Rechterreis is dicht. Kost je een dikke 5 minuten. Kwartier vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Noodorp en Zevenhuizen 8. En uh, op de A20 richting Gouda staat tussen knooppunt plein.